Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse media zijn bang voor de invloed van grote techbedrijven. Ze hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan informateur Buma. Daarin zeggen ze dat bijvoorbeeld Google en ChatGPT... een bedreiging vormen voor de democratie en informatievoorziening in Nederland. De media willen meehelpen aan het AI-beleid van de overheid. Wat je ziet nu met AI is dat eh, mensen eigenlijk niet meer uit die AI-omgeving komen. Dus om het concreet te maken, als je nu iets googelt, krijg je zo'n AI-overzicht. En we zien dat mensen steeds minder vervolgens uh, doorklikken naar een nieuwswebsite. En gewoon op het antwoord van zo'n eh, van zo'n overzicht afgaan. Of van ChatGPT. Het is voor het eerst dat grote media met z'n allen een oproep aan de politiek doen. Volgens Amerikaanse media is er een Amerikaans-Russisch plan voor Oekraïne in de maak. Daarin zou Oekraïne veel grondgebied in het oosten moeten afstaan aan Rusland... vertelt correspondent Christian Pauwen. Ook het gedeelte dat Rusland nu nog niet in handen heeft. En ook zou Oekraïne het leger kleiner moeten maken... en bepaalde geavanceerde wapens moeten opgeven. In ruil daarvoor zou Oekraïne wel veiligheidsgaranties van Washington krijgen. Alleen is nog onduidelijk wat voor. De Oekraïense president Zelensky heeft altijd gezegd dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland. Veel Europese landen zijn het daarmee eens... en hebben president Trump er ook vaak van proberen te overtuigen. Het aantal nieuwe HIV-besmettingen in Nederland is vorig jaar waarschijnlijk gestegen. Een stichting die dat probeert bij te houden... denkt dat er zo'n 440 gevallen bij zijn gekomen. Dat is een schatting, want exacte cijfers zijn er niet. Ze zien al jaren een stijging. De Telegraaf denkt dat het onder meer te maken heeft... met het gedaalde condoomgebruik onder jongeren. Op TikTok gaan nepvideo's rond waarin artsen en BN'ers te zien zijn... die zogenaamd reclame maken voor supplementen. Volgens journalisten van Pointer gaat het onder meer om Arie Boomsma en Monica Geuze... en een bekende hersenwetenschapper. Een artsenorganisatie zegt dat ze zich grote zorgen maken over deepfakes... die worden gebruikt om misleidende reclames te maken. Het weer nog. Het is fris met vooral in het westen af en toe buien. Daar kan ook hagel of natte sneeuw bij zitten. Vanmiddag tussen de buiigheid door ook opklaringen met zon. En het wordt dan een graad of 5.